Praat met het NOS Journaal. In het noorden van de Gazastrook zijn drie Israëlische militairen omgekomen. Een vierde militair raakte zwaar gewond. De militairen zaten in een tank bij Jabalia toen er een explosie was. Het Israëlische leger dacht aanvankelijk dat Hamas-strijders een anti-tankwapen hadden gebruikt. Maar volgens Israëlische media is het leger inmiddels van mening... dat een van de granaten van de tank zelf is geëxplodeerd. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het leger doet daar onderzoek naar. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump bedankt voor de hernieuwde wapensteun die hij heeft toegezegd. Ook is Zelensky blij met de sancties die Trump wil opleggen als Rusland niet binnen 50 dagen een akkoord met Oekraïne sluit. Trump heeft toegezegd door te gaan met het leveren van wapens. NAVO-landen gaan dat betalen. De bedoeling is dat zij hun bestaande materieel dat in de VS is gemaakt naar Oekraïne verplaatsen en dan bij Amerikaanse fabrikanten weer nieuwe wapens kopen. In Vianen is een 39-jarige man aangehouden vanwege opruiing en het bedreigen van een wethouder. De verdachte kwam in beeld in aanloop naar een bijeenkomst over een vluchtelingenopvang. Vianen wil 338 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorpand. Die bijeenkomst was vanavond en is volgens de gemeente heel rustig verlopen. In Frankrijk is de man gearresteerd die vorige week een gevangene zou hebben geholpen met ontsnappen. De man zelf werd vrijdag vrijgelaten en zou zijn celgenoot in een waszak hebben verstopt en zo de gevangenis uit hebben gesmokkeld. De ontsnapte gevangene, die vastzat vanwege betrokkenheid bij een moord, werd eerder vandaag opgepakt in de buurt van Lyon.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 tantrum, turn it up and throw a tantrum. already been special member of the new power generation. Welcome to the dawn. Als hij komt overen, kwam alles voor elkaar. Als hij komt overen, was niemand de sigaar. Als hij komt met ze mee.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 Met het nieuws van twee uur. Jurjen Boekraad met het